Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog volle bak geteld. Inmiddels is iets meer dan 80% van de stembiljetten in de uitslag verwerkt. Maar het kan nog wel even duren voordat we echt alles hebben gehad, vertelt mijn collega Marleen de Roy. Het komt door een aantal dingen, we hebben het allemaal gezien. Een heel groot stembiljet, en dat betekent dat dat helemaal moet worden uitgevouwen. Dat duurt wat langer. Coronamaatregelen natuurlijk. Heel veel stembiljetten moesten ook naar een coronaproeflocatie worden gereden. Duurt ook allemaal langer. Ja, en eh, er zijn natuurlijk ook mensen die per post hebben gestemd... Dus dus die moeten dan ook weer mee worden geteld. Waarschijnlijk komen er 16 partijen in de Kamer. De VVD wordt de grootste. Afgelopen 100 jaar waren er niet zoveel. Het lijkt erop dat niet eerder zoveel verschillende partijen in de Tweede Kamer komen. Mogelijk 16 dus. Drie nieuwkomers zijn de Boer-Burgerbeweging Volt en JA21. Joost Eertmans, de lijsttrekker voor JA21. Dit is een fantastische binnenkomer. En ik ga alleen maar eh, de komende jaren gaan we dit, eh, gaan we dit uitbreiden. Heel veel mensen die eh, ja, geloven in het verhaal van Volt. We mogen ontzettend trots zijn natuurlijk op het harde werk van alle vrijwilligers... die de afgelopen maanden naar dit punt hebben toegewerkt. en ja, laten we hopen dat we dit vast weten te houden. Ja, nou ja, kijk, de plattelandsstemmen uh, die komen nou eh, binnen. En eh, wij zien ook al signalen van mensen uit dorpen die zeg maar stemmen hebben geteld. Dat BBB daar gewoon eh, soms op 8 of 10 procent zit. Voor bij één van Sylvana Simons is het nog even spannend. In de exit poll had ze een zetel. In de voorlopige uitslag toen weer niet. Maar volgens de laatste prognose komt ze toch in de Kamer. Lijkt erop dat dat ten koste gaat van de VVD. Die zakken één zetel naar 35. En er is ook nog ander nieuws. De nieuwste werkloosheidscijfers zijn binnen. Die zijn eigenlijk wel verrassend, zegt mijn collega Nick Wouters. Ja, deze lockdown is totaal anders dan eh, de eerste lockdown. Want toen zag je dat de werkloosheid in gekoord tempo omhoog schoot. Werkgevers die echt direct de contracten niet verlengden. Die eh, oproepkrachten naar huis stuurden. En je ziet nu in de werkloosheidscijfers, ja, je ziet dat effect totaal niet. Sterker nog, er zijn nu iets minder mensen die een baan zoeken dan een paar maanden geleden. En de politie heeft nog eens zeven mensen opgepakt voor de avondklokrellen in Den Bosch in Eindhoven eind januari. In Eindhoven werd toen een auto in brand gestoken, een supermarkt geplunderd, ruiten ingegooid. In Den Bosch werden een elektronicazaak en een Primera kort en klein geslagen. Onder de arrestanten zitten ook iemand van 13 en iemand van 15. Het weer vanuit het westen trekt het overal dicht, vallen een paar buien. Het wordt vandaag een graad of 6.